De medewerkers van het distributiecentrum hebben het werk gisteravond om 10 uur neergelegd. Ze gaan er gemiddeld 15% in loon op achteruit, doordat hun afdeling overgaat naar een ander bedrijf. Vakbond FNV Bondgenoten vindt dat Smith de 75 werknemers de komende zes jaar volledig moet compenseren. De directie van Smith zou maximaal 3,5 jaar willen compenseren. De werknemers lopen in de ochtend in een stille tocht van het distributiecentrum naar het hoofdkantoor van Smith in Utrecht kernafvaltransport in Duitsland rijdt in de loop van de ochtend pas weer verder naar de eindbestemming in Gorleben. De politie is bezig een grote groep demonstranten die het spoor blokkeert te verwijderen. Volgens de vakbond is de politie na 24 uur werken behoorlijk uitgeput en niet goed genoeg in staat om in actie te komen tegen de betogers. Daarom hebben ze de trein met nucleair afval afgezet met prikkeldraad. De trein staat op 30 kilometer afstand van eindstation Dannenberg stil. Langs het spoor was het gisteren erg onrustig. Op een aantal plaatsen raakte de politie slaags met actievoerders. De Verenigde Staten zijn bereid Sudan van de terreurlijst te schrappen als de referenda in dat land in januari volgens plan verlopen en de uitslag wordt gerespecteerd. De Amerikaanse regering heeft die belofte gedaan aan de Soedanese president al-Bashir. De VS plaatste het land in 1993 op de lijst omdat Sudan onderdak zou bieden aan terroristen zoals Osama Bin Laden. De twee referenda in januari volgen op het vredesakkoord dat in 2005 werd gesloten om een einde te maken aan de burgeroorlog. Inwoners van Zuid-Soedan stemmen in januari over onafhankelijkheid. Bewoners van de grensstreek tussen Noord- en Zuid-Soedan kunnen stemmen over de vraag bij welk deel van het land ze willen horen.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 Fais comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instant. Sous le vent. Et si tu crois que c'est fini, jamais. vol